uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Zanger Eddie Christiani is op 98-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Christiani was de eerste artiest in Europa die een elektrische gitaar bespeelde. In 1939 was hij ook de eerste Nederlander die een gitaar solo opnam in het nummer The Windmill. Eddie Christiani was het bekendst van zijn nummers Daar bij de Waterkant en Spring maar achterop. Een vliegtuig van British Airways heeft op weg van San Francisco naar Londen een voortijdige landing gemaakt in de Canadese stad Vancouver. Een deel van het vliegtuigpersoneel voelde zich niet lekker, zegt de Britse luchtvaartmaatschappij. Uit voorzorg zijn alle 22 bemanningsleden en een paar passagiers naar ziekenhuizen gebracht. Ze zouden last hebben van hun ademhaling doordat ze rook hebben ingeademd. Onduidelijk is nog waar die rook vandaan kwam. In het toestel, een Airbus A380, zaten ongeveer 400 passagiers. Oud-president Frans Tutuhatenewa van de Republiek der Zuid-Molukken, RMS, is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat is bekendgemaakt door de Zuid-Molukse regering in ballingschap, die zich vanuit Nederland inzet voor zelfbeschikking van het Molukse volk. De arts Tutuhatenewa werd in 1993 RMS-president en bleef dat tot 2010. Volgens zijn opvolger John Watilete was hij een belangrijk bewaker en hoeder van de RMS. Max Caldas en Ellison Annan blijven bondscoaches van de Nederlandse hockeymannen en vrouwen. Dat heeft de Hockeybond besloten na overleg met de twee. Zowel voor de mannen als de vrouwen verliepen de Olympische Spelen van Rio teleurstellend. Alleen de vrouwen haalden een medaille. Ze verloren na shootouts de finale van Groot-Brittannië. Annan en Caldas blijven nu in ieder geval tot aan het WK over twee jaar. Het weer in het noorden en in het zuidwesten schijnt de zon. Elders is het vooral bewolkt. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 11 graden. Morgen begint opnieuw met bewolking, maar later op de dag schijnt steeds vaker de zon. In het noorden is er wel kans op een bui. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt nog mee met de files in de Randstad. Op de A9 ontstaat file van Amstelveen naar Alkmaar... Tussen Badhoevedorp en het Rotterpolderplein 3 kilometer. De A10 Zuid tussen Knoop het Amstel en Knoop het Watergraafsmeer 3. Dat is eigenlijk de A10 Oost trouwens. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 4. En de N205 Hillegom-Haarlem. De rijbaan is dicht bij Heemstede na een ongeluk.